met het NOS-journaal. In de demonstraties opnieuw doden gevallen. Volgens inwoners en activisten kwamen zeker 13 mensen om toen tanks het vuur openden op demonstranten. Woensdag kwam het Syrische bewind nog met de Arabische Liga overeen dat de militairen zich zouden terugtrekken. De Liga roept president Assad op zich aan zijn afspraken te houden. De Griekse oppositieleider Samaras gaat vandaag op bezoek bij president Papoulias om de politieke situatie in hun land te bespreken. Premier Papandreou wil een regering van nationale eenheid vormen, maar Samaras eist zijn vertrek. De oppositieleider wil dat een overgangsregering nieuwe verkiezingen voorbereidt. De Europese Unie vreest dat nieuwe verkiezingen maanden van onzekerheid betekenen. De Colombiaanse president Santos noemde de dood van guerrilla-leider Alfonso Cano de grootste klap voor de FARC sinds de oprichting van de beweging, 47 jaar geleden. Kano werd vrijdag gedood in een vuurgevecht met militairen na een bombardement op zijn kamp in het zuidwesten van Colombia. De FARC heeft al laten weten de gewapende strijd voor te zetten. In Antwerpen zijn gisteravond laat rellen uitgebroken tussen Turken en Koerden. Daarbij zijn enkele gewonden gevallen. Het is het derde incident in Antwerpen in korte tijd. De spanningen tussen de Turken en de Koerden zijn opgelopen nadat de Koerdische beweging PKK vorige maand aanslagen had gepleegd op Turkse militairen. Een kies van John Lennon heeft bij een veiling ruim 22.000 euro opgebracht. De tand van de zanger van de Beatles komt uit de collectie van een platenbaas. Een Canadese tandarts wilde de kies van Lennon kosten wat het kost hebben. Hij heeft onder meer een boek geschreven over tanden van beroemdheden. Volgens het veilinghuis is de kies vergeeld en zit er een gaatje in. Het weer, eerst enkele mistbanken, daarna vooral in het binnenland zonnig. In het noorden en westen wat meer bewolking. Het wordt een graad of 13. Dit was het NOS. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staan nu geen files. Dit zijn de aangekondigde snelheidscontroles van vandaag. Op de A4 eh, Den Haag-Amsterdam wordt gecontroleerd tussen de knooppunten Prins Klausplein en Burgerveen. En de A7 herenveen duitse grens. Daar staan ze tussen Groningen en de grensovergang met Duitsland. Ook op andere plekken kan er worden gecontroleerd.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 Grab yourself a cute honey, don't be shy. Everybody romp to the bombshell stomp. Bombshell Stamp, zo heet ook eh, dit nummer. De formatie heet gewoon Bombshell. En Christy O, die heeft het onder andere geschreven voor deze eh, formatie.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 En eigenlijk vind ik dat helemaal niet zo'n gek idee hoor. Blame Larson. Guys are playing pool, long necks in a bucket, bragging about their luck with the ladies in bed. Even when they ask him for all the dirty details He don't say nothing, just starts shaking his head Spoken like a man, devoted to a woman Not just any woman, but the love of his life Spoken like a man, crazy about the feeling He gets every evening when they turn out the lights Staring down the table, there's a cutie across the room trying to catch his eye. She walks across the bar with her number on a napkin. He gives it to a buddy with a wink and a smile. Spoken like a man, devoted to a woman, not just any woman, but the love of his life. Spoken like a man, crazy about evening when they turn out the lights He pays his tab, pulls his keys out of his pocket And boys say, where you going? Just one more game Give us one good reason why you can't hang Turns at the door and just holds up his reins city woman, but the love of his life. Spoken like a man, crazy about the feeling. He gets every evening when they turn out the light. In 2006 was hij net 23 jaar oud. En als je naar zijn uh, kijkt, naar zijn cd's die hij gemaakt heeft, dan schrijft hij daar een beetje, dan beschrijft hij in daar een beetje zijn leven. In My High School werd uitgebracht in 2004. Of To Join The World in 2005. Rocking You Tonight, waar u dit nummer van hoorde, is uitgebracht in 2006. In, in 2009, dat is dus alweer even geleden, Blaine Larson Not Too Bad. Dat was zijn laatste verschenen cd. Dit is een edit, terug te vinden op de cd Love, Pain and a Whole Crazy Thing van Keith Urban. Well, she was precious like a flower As she grew wild, wild but innocent The perfect prayer in a desperate hour was everything beautiful and different Stupid boy You can't fence that in, stupid boy It's like holding back the wind She let her heart and soul right in your hands And you stole her past her plans. She never even knew she had a choice, and that's what happens when the only voice she hears is telling her she can't. Stupid boy. push it, push it around. I guess to build yourself up so high, you had to take her and break her down. cardboard box under the East Street Bridge Followed me onto it I went out halfway across with that homeless shadow Tagging along so I dug for some change Wouldn't need it anyway He took it looking just a bit ashamed Said, you know, I haven't always been this way. I've had my moments, days in the sun moments. I was second to none moments when I knew I did what I thought I couldn't do. Like that plane ride coming home from the war that summer, my son was born memories like a coat so warm the cold wind can't get through. Looking at me now, you might not know it, but I've had my moments. I stood there trying to find my nerve, wondered if a single soul on earth would care at all. Miss me when I'm gone just kept hanging around Looking at me, looking down I think he recognized That look in my eyes Standing with him there I felt ashamed I said, you know I haven't always been this way I've had my moments Days in the sun at my in Australië wordt eh, country music gemaakt en er loopt één man rond en als je daarover moet beginnen, over zijn eh, carrière, in 16 jaar tijd acht albums. Hij heeft eh, in vier landen heeft hij diverse awards gewonnen. Daarnaast heeft hij ook nog eens een keer 21 gouden gitaars gewonnen. En daar in Australië heb je dan zo'n eh, zo'n event, uh, Male Artist of the Year in Golden Guitar. Zo heet het daar dan. En ja, degene die dan de beste gitaar speelt, die krijgt daar dan een gouden gitaar. Nou, daar heeft hij er dus 21 van gewonnen. In 2010, toen heeft hij een, een award gewonnen voor zijn liedje I Love This Place in 2008 en in 2010. Toen heeft hij alle awards gekregen die er maar te, te vangen zijn, zal ik maar zeggen, daar in, eh, in Australië. En ook nog eens een keer in 2008, daar ga ik weer een paar jaar terug, daar had hij eh, vier CMA Awards, daar waar hij voor genomineerd was. En die heeft ze ook alle vier gewonnen. En dan heb ik het over Troy Cassar Daily. Dit is van zijn cd uit 2006, The Best Of. There's two people in a room, one black and one white. Now who's to say who's wrong or who's right? Both standing tall, both standing proud, both too afraid to dream out loud. Now one grew up in the town and one outside Both fighting feelings they'd much rather hide The years bring them closer, and Lord knows how They're not too afraid to dream out loud Dream out loud, it's up to me and you To dream out loud, it's not hard to do So if you see your brother Stop. inmiddels 7 eh, cd's van deze man in mijn bezit. Ja, de laatste cd-dvd uit 2010, oktober 2010, die heb ik nog niet in mijn bezit. U hoorde daar net al uh, de didgeridoo, dat is het eh, traditionele instrument van de aboriginals daar in Australië. Dat heeft hij ook gebruikt in zijn muziek. that got taken away by a man dressed in blue. He didn't know where he was going, I'm pretty sure he knew. Mother was crying as loud as I've ever heard. We all sat silent and still, not saying a word. Memories of father are faded And mother still cries She's such a strong young woman And she never had to lie She set us all in a circle All young and so frail And told us how our father died Sydney jail. Over time it brought no answers. Oh, in time. still see mother Every chance that I get My sister and my brother Call around now and then We sit and talk and laugh and cry Over photographs of our youth When we were searching for hope And searching for the truth Over time time it brought no answers Oh, time went by so fast He's still lost beyond the dancing How long will this pain last? Oh, but time it brought no answers Oh, time went by so fast He's still lost beyond the dancing How long van deze Troy Cassar Daily heb ik dus ook in 2006 eh, ontdekt. De didgeridoo als eh, backing instrument voor zijn muziek. ik zal binnenkort nog wel eens meer laten horen van deze man in een ander programma. Dan zal ik alle zes zijn bij elkaar sprokkelen en gewoon u de variatie laten horen van wat hij geschreven heeft. Dit is geschreven door Miranda Lambert. Crazy Ex-Girlfriend. You took me five bars, some 30 license plates. geleden kreeg ik een cd'tje binnen, binnen van eh, Myron, moeder en dochter moeder en dochter, zij worden af en toe wel eens vergeleken met eh, de Judge, maar zelf zeggen zij van, wij gaan af en toe zelfs nog een tandje verder. Moeder Joanne, zij heeft op het podium gestaan samen met Colin Linden Lund en Fred Eaglesmith als uh, eh, backing vocals. Maar haar dochter Haley, die zei tegen haar van, zullen wij samen eens wat gaan, eh, gaan doen? En natuurlijk werd dat geaccepteerd en daar in Canada, want daar komen zij vandaan, daar hebben zij al hoge ogen gescoord in de country scene als je op hun site kijkt, dan zie je ook weer dat ze heel wat eh, awards gewonnen hebben. En al die awards, ja, daar hebben zij het ook over in hun shows. It Don't Work That Way is dus geschreven door moeder Myrol. En ze zijn in Nederland op dit moment hoor. Kijk maar eens op hun site, waar ze op het podium staan. You see 2006 was een eh, man hier in Nederland die regelmatig hier in Nederland vertoeft. Ik heb het over Billy Yates. Als hij hier, hier in Nederland is, dan toert hij rond samen met de formatie Savannah. Een wat hij uh, zelf geschreven heeft, verwoordt hij precies wat hij is.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 I wanna be I love you It's like no one else can I want to be your harmony man say I love you It's like no one else can I wanna be your harmony man I wanna be in oktober 2006 eh, kreeg ik een telefoontje van Ellie Beurskens en zij zei van wij hebben een nieuwe formatie, wij hebben een formatie opgericht en we noemen onszelf Babes in the Grass en ik doe het samen met Beppie Gasman en Adrie Richter en we hebben al een cd'tje opgenomen live in de Koerberg ik ga je dat toezenden en zou jij dat dan eens willen draaien en daar kon ik alleen maar op zeggen ja natuurlijk ga ik dat doen en nog steeds treden zij op onder de naam Babes in the Grass. Sitting in the sunshine, try to sing the blues away. Wondering what you should See Nou live opgenomen, de Babes in the Grass in 2006. Eh, en daarna hebben ze nog wat, eh, wat andere muziek opgenomen. Ze hebben kleine cd'tjes uitgebracht, dus single cd'tjes. U moet maar eens kijken in uw favoriete platenzaak of eh, kijk gewoon op de website Babes in the Grass waar u eventueel die cd's zou kunnen bestellen. Town, geschreven door Wayne Kirkpatrick en Kimberly Rhodes. september 2006. En een maand later, in oktober 2006, kwam er een nummer uit van eh, Jason Michael Carroll. En dat was een pre-release van zijn cd Waiting in the Country. En als je op zijn eh, site gaat kijken, dan zie je dat die cd, waar dit nummer op eh, uitkomt, Waiting in the Country, dat komt pas uit in 2007. Dus eigenlijk kan ik in de volgende uitzending ook nog een keer een nummer draaien van deze man. Een man met een echte country stem. Luistert u maar eens naar Alicia's Lies. My little girl met a new friend just the other day. on the playground at school Between the tires and the swing But she came home with tear-filled eyes said to me, Daddy, listen lies. Well, I just brushed it off at first. Cause I didn't know how much my little girl had been hurt. Oh, the things she had seen. I wasn't ready when I said you could tell. go to sleep. As I stepped out the room, I heard her say a prayers are soft and sweet. God bless my mom and my dad, and my new friend Alyssa. Oh, I know she needs you back. stem heeft die man. Eh, daar ben ik af en toe een <laughs> beetje jaloers op. Op eh, mannen die een stem hebben dat zo mooi diep kan klinken. Jason Michael Carroll. Hij heeft het eh, zelf geschreven. Het is een man met, lijkt het op, met heel veel <laughs> levenservaring. Maar als je de foto ziet op zijn site, dan zou je zeggen, wat zal hij zijn? 5, 26 jaar oud? samen met Ronnie Dunn. Eh, Ronnie Dunn heeft pas geleden een cd uitgebracht, heb ik inmiddels al in mijn bezit, maar ja, die kan ik niet draaien, want die stamt uit 2011 en dit uit 2006. inmiddels wat eh, rustiger aangaat toen. Eh, hij doet nog maar 250 shows per jaar in plaats van de 365 in de voorgaande jaren. Ik heb het over Kenny Rogers, The Last 10 Years. For oh, the last 10 years, it's been quite a trip. Over 3,600 spins around without a cosmic slip. But within the realm of our atmosphere We're about as out of whack as we've ever been in a million years. We watched the Y2K scare in a panic. And we watched as time proved Nostradamus wrong. And we watched as Mother Nature shook the planet. And cellular replaced the telephone lost Charlie Brown, Ray Charles, and Johnny Cash. We even lost Superman. Well, the last ten years, look at the hills we've climbed best golfer's black, the best rapper's white, and it's about damn time. But we'd best beware, there's a brand new fight, you see. And I hate to say we might be our own worst enemy. We watched Oklahoma sifting through the damage. watch their savings vanish. We all cried when we watched those towers fall. We lost many Pearl, Ron Reagan, and Sam I am. We even lost Superman. Expensive gas and free downloads, the dot-com boom and reality shows. What's gonna happen next is anybody's guess. Satellite radio and hybrid cars, handheld computers and a trip to Mars. It's all become a part of who we are in the last 10 years. Lost George Harrison, John Paul and June Carter Cash. Hell, we even lost Superman. grote der aarde in dat eh, jaar 2006 die overleden waren. En daar heeft deze Kenny Rogers dus eh, een liedje voor gezongen. Niet door hem zelf geschreven, maar door Tommy Connors. Deze dame was in die tijd ook helemaal niet meer weg te denken uit de eh, country scene. Ik heb het over Alison Krauss en haar Union Station. Dit is van de cd Lonely Runs Both Ways.